Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland en de Verenigde Staten gaan snel hun militaire activiteiten in Syrië op elkaar afstemmen. Mogelijk komt er vandaag al overleg, hebben de ministers Kerry en Lavrov gezamenlijk gezegd. Lavrov zei dat militair overleg nodig is om onbedoelde incidenten tussen beide krijgsmachten te voorkomen. De Afghaanse regering meldt dat de Taliban na drie dagen weer is verjaagd uit Kunduz. De stad is weer vrij van terroristen, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de gouverneur van de provincie Kunduz is er zwaar gevochten en zijn veel rebellen gedood. De berichten zijn niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om kleine asielzoekerscentra op te zetten. Ze vinden de centra die het COA wil met honderden mensen te groot. Dat zijn voorzitter Wienen van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwzuur. Als gemeenten kleinere centra mogen openen, willen meer gemeenten vluchtelingen opvangen, denkt Wienen. Op twee plaatsen in het noorden van het land zijn gisteravond aardschokken gevoeld. De zwaarste in Helm in Groningen had een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het KNMI kreeg meer dan 100 meldingen van mensen die de schok hadden gevoeld. Aan het eind van de avond was er in Emmen een beving van 2,3. Op Twitter zeiden mensen dat ze een knal hadden gehoord. Er zijn geen meldingen over schade. Het is lang niet zeker dat de Amsterdamse Noord-Zuid-metrolijn over twee jaar in gebruik kan worden genomen. De verantwoordelijk wethouder spreekt van een Olympische opgave. Twee belangrijke onderaannemers, waaronder Imtech, zijn failliet. Uit een recente analyse door de projectleiding zou blijken dat veel geplande werkzaamheden niet op tijd klaar zijn.